vader die voetbalt, al zit dat niet mee. Hij kreeg er kromme benen en platvoeten mee. Hij vindt dat niet erg, hij gaat telkens weer. En hebben ze verloren, dan zingen ze weer. We willen geen seven-up, maar bier. Geen chagrijn, maar veel plezier. Wij trekken ons nergens iets van Jan zat met zijn vrienden en vrouw in het café. Zijn vrouw wou naar huis toe, maar hij wou niet mee. Hij nam nog een pilsje, zijn vrouwtje riep uit. Direct wordt je dronken, maar Jan zong toen luid. We willen geen seven-up, maar bier. Geen chagrijn, maar veel plezier. Wij trekken ons nergens van